Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vogelgriepvirus dat is opgedoken in een eendenfokkerij in Biddinghuizen... is niet gevaarlijk voor mensen, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Het gaat niet om het type H5N8 dat ook mensen kan besmetten. Om te voorkomen dat de griep zich verder verspreidt... zijn alle 16.000 eenden van het bedrijf in Biddinghuizen geruimd. In de omliggende bedrijven zijn monsters genomen. De uitslag wordt op een later moment bekendgemaakt. In een zone van 10 kilometer rond het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod. Een vrachtschip heeft op de Noordzee ten noorden van Ameland zo'n 20 containers verloren. Volgens de kustwacht drijven die containers nu naar de Waddeneilanden. Door de windrichting en de golfslag lijkt het erop dat de containers op Schiermonnikoog of het Duitse eiland Borkum zullen aanspoeden. De kustwacht heeft zeeschepen gewaarschuwd, omdat de containers een drukke vaarroute kruisen. Wat erin zit is onduidelijk. Het kan zijn dat een van de containers een chemische inhoud heeft, zegt de politie van Schiermonnikoog tegen Omroep Friesland. In Den Haag hebben duizenden mensen meegedaan aan de Mars voor het Leven. Een demonstratie van de stichting Schreeuw om Leven tegen abortus en euthanasie. De organisatie schatte het aantal deelnemers op 10.000 tot 15.000. Op het Malieveld werd gesproken door de partijleiders van de SGP en de ChristenUnie. Het is de 25ste keer dat de mars is gehouden. De Russische generaal Tkachov ontkent elke betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17. Door onderzaksgroep Bellingcat werd de generaal daar gisteren van beschuldigd. Hij zou achter een codenaam schuilgaan die een gesprek voerde over de Buk-raket... die voor het neerhalen van het toestel zou zijn gebruikt. Stemanalisten zeggen dat de stem van de codenaam zeer waarschijnlijk die van Tkachov is. Het weer. Er vallen enkele winterse buien bij 3 tot 5 graden. Vanavond en vannacht gaat het vooral landinwaarts licht vriezen en is er kans op gladheid. Morgen trekt vanuit het zuiden een gebied met neerslag naar het noorden. Eerst valt er 3 tot in het noorden 10 centimeter. Later op de dag gaat het in het zuiden met 5 graden dooien. Dit was het NOS Journaal.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 en stuur u allemaal fijne dagen.